Gert Kluk met het NOS-journaal. In zijn woning in Parijs is de Zuid-Afrikaanse schrijver, schilder... en anti-apartheidsactivist Breiten Breitenbach overleden. Zijn familie heeft dat bekendgemaakt op Facebook. Breitenbach publiceerde enkele tientallen boeken... waaronder De ware bekentenissen van een witte terrorist. Dat boek gaat over de jaren dat Breitenbach in een Zuid-Afrikaanse gevangenis zat... vaak in eenzame opsluiting. In het bericht op Facebook noemt zijn familie hem een gevierde woordsmid... en een gezworen tegenstander van apartheid. Breiten Breitenbach was 85 jaar. Het Russische leger heeft honderden huurlingen uit Jemen gerekruteerd om te vechten in Oekraïne. Dat meldt de Financial Times. Jemenitische huurlingen zeggen tegen de Britse krant dat ze werden verleid met hoge salarissen. Dat ze naar Oekraïne zouden worden gestuurd werd ze niet verteld. De Jemenieten dachten dat ze zouden gaan werken in de beveiligingssector... of in een fabriek waar drones worden gemaakt. Een groot aantal van de huurlingen is inmiddels gedood, schrijft de Financial Times. In de Verenigde Arabische Emiraten zijn drie mensen opgepakt... in verband met de moord op de Israëlisch-Moldavische rabbijn Svi Kogan. De man werd sinds donderdag vermist en werd vandaag dood teruggevonden. Kogan werkte in de Verenigde Arabische Emiraten voor Chabad... een orthodox-Joodse beweging die wereldwijd actief is... Ook dreef hij in Dubai een kosher groentemarkt. Israël noemt de moord een verwerpelijke antisemitische terreurdaad. De Nederlandse tennissers zijn er niet in geslaagd voor het eerste Davis Cup te winnen. Italië was in de finale te sterk en won beide enkelspelen. Vanmiddag ging Botic van de Zandschulp onder tegen Matteo Berrettini... en Talons Griekspoor was niet opgewassen tegen Yannick Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer, ook vanavond is het zeer zacht. Vannacht neemt de bewolking toe. Aan het eind van de nacht vaart het westen regen. Het koelt amper af tot een graad of 11. Morgenmiddag ook opklaringen. De wind neemt af in kracht. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen in Noord-Holland nog op de A7 bij de afsluitdijk. Bij de Stevinsluizen uh, zijn technische problemen. In beide richtingen staat in een storing en is de weg dicht. Omrijden kan via Lelystad over de A6. En nog een auto met pech op de A10 Zuid bij Amsterdam. Tussen knooppunt en Nieuwe Meer richting Utrecht.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 I'm falling just a little tonight. Uh, uh, Cause everybody's making trouble. Someone's burst their bubble. where I'm supposed to be. It's ten past eleven, I'm halfway up to heaven, but I'm stuck in reality. Life's kinda funny, not in it for the money, but I no phones, no signal flow. We're speaking all in code to get to the place we know. are running on my back, I'm wearing leather black, falling into a trap. There is no turning back. I got my ladies with me, their looks get so damn freaky, but we gotta keep them tame, cause we don't wanna play that game.